Waterwalgemoed met het nms Journaal. De Italiaanse politie heeft twaalf demonstranten opgepakt... voor betrokkenheid bij gevechten met agenten in Rome. Onder hen zijn leiders van de neofascistische beweging Forza Nuova. In Rome demonstreren duizenden mensen gisteren... tegen de verplichte coronapas op de werkvloer. Hier en daar werd de betoging grimmig. Zo is een vakbondskantoor vernield... en probeerden demonstranten het kantoor van premier Draghi te bereiken... S'nachts moesten verpleegkundigen zichzelf met barricades beschermen... tegen mensen die probeerden op de eerste hulp in te breken. Een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg... wordt uitgegeven aan andere zaken. Uit een rondgang van de NOS onder ruim de helft van de 352 gemeenten... blijkt dat het geld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten... die juist waren ontstaan door hoge jeugdzorgkosten. Zo'n 3% van de gemeente zegt dat ze het geld helemaal niet in de jeugdzorg stoppen... maar bijvoorbeeld in een cultureel centrum of wegenonderhoud. Het gemiddeld aantal positieve coronatesten is opnieuw gestegen. De afgelopen zeven dagen waren het er 2249 per dag, 36% meer dan een week eerder. Er liggen nu 479 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 130 op een intensive care. In Amsterdam is een standbeeld onthuld van verzetsstrijder Jacoba van Tongeren. Bij de onthulling tegenover Van Tongeren's voormalige huis... waren onder andere burgemeester Halsema en voorzitter Cohen... van het Amsterdam 4 en 5 mei-comité. Jacoba van Tongeren was een onbekende naam... totdat haar neef in 2014 een boek publiceerde over haar rol in het verzet... Ze begon aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep... die schuiladressen, voedselbonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers regelde. En zo redden ze het leven van duizenden mensen. Het weer vanuit het westen meer bewolking. Vanavond mogelijk ook wat regen. Morgen wisselvallig, vooral in de middag ook kans op een bui. Verder wat zon en het wordt dan zo'n 15 graden.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 Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. The better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days.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 Su questa amicizia nuova pace sì Cosa? Perché so come sono infatti chiedo Perdono Se quel che è fatto è fatto io però chiedo Cosa? Regalami un sorriso io ti porgo una cosa? Su questa amicizia nuova pace sì Cosa?